Morat Wakili met het NOS-journaal. Paul Witteman krijgt dit jaar de Ere Zilveren Nipkoff-prijs. De 75-jarige journalist en presentator krijgt de belangrijke televisieprijs van de jury voor zijn gehele oeuvre. In 1998 kreeg Witteman al de reguliere zilveren Nipkoff-schijf. Volgens de jury heeft hij zijn reputatie van intelligent interviewer nu verbreed met zijn muziekprogramma Podium Witteman. De zilveren reismicrofoon gaat naar Hans Hogendoorn. Hij was lang de stem van NPO Radio 1 en leent zijn stem nog steeds aan het radioprogramma Met het Oog op Morgen. 50 asielzoekers zijn afgelopen avond vanuit Ter Apel naar Roosendaal gebracht. Het leek er eerst op dat ze de nacht moesten doorbrengen op stoelen. Er waren weer te weinig bedden. Dus stuurde de burgemeester van Roosendaal een bus om ze op te halen. Het AZC in Ter Apel kampt al langer met een tekort aan slaapplekken... omdat er veel meer asielzoekers komen dan gaan. De Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland de blokkade van graan uit Oekraïne als oorlogswapen gebruikt. Volgens haar wakkert Rusland daarmee een wereldwijde voedselcrisis aan. Dat zei ze op een bijeenkomst van collega-ministers bij de Verenigde Naties in New York. Vooral landen in Noord-Afrika en Azië krijgen nu geen graan meer binnen... doordat Rusland de Oekraïnse havens blokkeert. Ook zijn silo's, wegen en spoorwegen vernietigd. Drie complotdenkers moeten de gemeente Bodegraven ruim 2 ton boete betalen. Ze hadden een complotverhaal verspreid over pedofielen en satanisten in Bodegraven... die kinderen zouden hebben misbruikt en vermoord. Dat trok andere complotdenkers naar de begraafplaats in de gemeente... die extra beveiligd moest worden. De gemeente moest ook posters en graffiti verwijderen... en spande vanwege de extra kosten een rechtszaak aan tegen de drie complotdenkers.